Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger is volgens een regionale gouverneur bij de stad Izum aan een tegenoffensief begonnen. De stad in de Donbass viel enkele weken geleden in Russische handen. De Russen willen van daaruit zuidwaarts trekken om Oekraïense troepen aan het oostelijk front in de regio's Luhansk en Donetsk te omsingelen. Aangenomen wordt dat Rusland zich daar nu volledig op concentreert. Een militair die vastzit in het complex van de Azovstaalfabriek in Mariupol... zegt tegen CNN dat er ongeveer 600 gewonde militairen... in het uitgestrekte complex vastzitten. De omstandigheden noemt hij verschrikkelijk. Hij zegt dat strijders met geamputeerde armen en benen... in grote getalen sterven bij gebrek aan goede medische zorg en medicijnen. Turkije maakte vandaag bekend dat het wil helpen met de evacuatie van de gewonden. Dat zou twee weken geleden al zijn besproken met president Zelensky. Maar tot op heden is Rusland niet akkoord gegaan. Een man die gisteren in een trein in Duitsland vijf mensen neerstak... is voor onderzoek naar een psychiatrische kliniek gebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. Een psychose ligt meer voor de hand, zegt het Duitse Openbaar Ministerie. De verdachte is een Irakees van 31 die in 2015 als vluchteling naar Duitsland kwam. Gisteren sloeg hij in de trein tussen Düsseldorf en Aken een medereiziger in het gezicht... en stak met een mes vijf mensen neer. Daarna werd hij overmeesterd en ontwapend. En de brandweer heeft vanmiddag een vrouw bevrijd die in haar auto verstrikt was geraakt in de riem van haar hondje. De vrouw reed op de snelweg. Toen het hondje rondjes ging rennen door de auto... kwam de riem om de hals van de automobiliste terecht... en ze kwam in ademnood. Het lukte haar niet om zichzelf te bevrijden... maar wel om 112 te bellen. Het weer. Vannacht wordt het van 5 graden in Groningen tot 11 in Zeeland. Morgen is er weer veel zon en dan liggen de maxima tussen de 24 en de 28 graden.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 impossible A man like me, so irresponsible turn drama no more? you for the rest of your life. And it's sad, so sad. There ain't no easy way round. And it's sad, so sad. All new friends gather round, cause the circus left.